vrijgegeven van Bin Laden. Die zijn meegenomen bij de inval in Abbottabad. Dat de man die om het leven is gebracht inderdaad Bin Laden was. Het is overigens niet duidelijk of de beelden ook in de villa zelf zijn opgenomen. Waar hij door de Amerikaan is doodgeschoten. Op de vrijgegeven opname is ook te zien hoe Bin Laden oefent voor zijn videoboodschappen die hij de wereld instuurde. stuurde. Volgens een hoge veiligheidsfunctionaris van de VS was de Pakistanse schuilplaats het centrum van waaruit Bin Laden Al-Qaeda bestuurde. Er zou een grote hoeveelheid informatie zijn aangetroffen die dat beeld bevestigt. In de Syrische kustplaats Banias zijn zeker zes betogers doodgeschoten. Onder hen zijn vier vrouwen die meeliepen in een protestmars. Aan die betoging deden alleen vrouwen mee. Vanochtend trokken Syrische tanks de stad binnen om betogingen de kop in te drukken. Volgens ooggetuigen vormden demonstranten een menselijke keten om de tanks tegen te houden. Banias is een van de vele plaatsen in Syrië waar de laatste weken wordt gedemonstreerd tegen het regime van president Assad. In Urk heeft een klein groepje jongeren vannacht geprobeerd brand te stichten in de flat van burgemeester Kroon. Ze hadden bij een zijingang benzine gegoten en daarna aangestoken. Het vuur doofde volgens Kroon vanzelf. Tijdens koninginnennacht een week geleden, gooiden jongeren flessen en stenen naar zijn appartement. De politie greep toen in. De jongeren reageerden met hun acties op het strenge beleid in Urk.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 En vanaf vandaag, iedere zaterdag van 9 tot middernacht op de radio. Voorheen zaten we van uh, eh, 11 tot 1. En nu is het van 9 tot middernacht het beste van dance en R&B. Dus als je voor ons gewend bent, Box met Showbiz Nieuws, de party update, Nightwalk, Dan. En straks in het derde uur bekende DJ live in de mix. De ene week is het eh, onze eigen resident DJ Mauzo. De andere week is het Toko Disco, DJ Perry. En we zijn nog druk bezig om nog meer DJ's eh, aan het werk te zetten in het derde uur. Voor nu, het eerste uur een hoop lekkere muziek onderweg. Zometeen Chris Brown, samen met Benny Benassi met Beautiful People. Maar eerst Paul One met Share My Love. De Paul One Full Vocal Mix. Dat nu hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the Van. time. Don't lose your head. iedere zaterdag van 9 tot middernacht. CFM's Nightwalk. Mijn naam is Mario Zandvoort en we horen lekkere muziek. Normaal mag je DJ niet je eigen mening uiten, maar ik, ik, kan niet anders. Deze platen eh, was pak en bij alweer eh, een maandje geleden. Was het eh, ja, een soort dance smash op... Dolfijn FM. Zou je denken, Dolfijn FM, wat is dat? Ik heb er wel eens van gehoord. Nou, het is eh, de omroep waar half Nederland eh, bekende DJ's wel eens gedraaid heeft. Het is de omroep van Curaçao. En daar was deze platen eh, weken geleden al een, ja, een soort dance mash. Chris Brown samen met Benny Maras met Beautiful People. En daarvoor hoorde jij Paul Young met Share My Love. De Paul One Full Vocal Mix. Het is even tijd voor iets heel anders. NW Nightwalks Show Facts. Ik weet niet of jij je eh, 42 miljoen in je binnenzak hebt zitten. Ik niet, maar Jennifer Aston heeft haar huis verkocht voor 42 miljoen. De actrice Jennifer Aniston gaat haar villa aan de Sunset Boulevard in L.A. verkopen. Hij kost 42 miljoen dollar en dat is omgerekend 32,5 miljoen euro. De superdikke villa is gebouwd in de jaren 70. En Annister betaalde er 13,5 miljoen voor. Maar heeft het sinds hij erin woont aardig gepimpt. Smart House Technology. Perfect beveiligingssysteem. Gekoelde wijnkelder. Een professionele cateringkeuken. Zoals je in een restaurant ziet. Het huis beschikt verder over eh, vijf slaapkamers. Acht badkamers. Een zwembad. Een game room. Een Japanse spa. Ja, Jennifer gaat naar huis naar New York. En daar kocht ze laatst ook al een appartement voor 8 eh, miljoen dollar. Dus eh, ja, voor mij heb ik de verkeerde baan gekozen. Ik weet het niet, maar... Ja, ik verdien niet zoveel dat ik eh, een huis heb van een... Uh, ja, van uh, meer dan een miljoen. Dan kom ik niet eens bij in de buurt. Niks gaat vrolijke verhaaltjes dus over knuffelkonijntjes en prinsessen in sprookjesbos... en de ouders van Katy Perry laten hun dochter hele andere dingen voor. En dat zou vlak voor het slapen gaan. Katie's beide ouders zijn dominee, dus zwaar gelovig. En dus was het enige boek waar ze s'avonds uit werd voorgelezen de Bijbel. En dat was niet helemaal het ding van, de, van Katie. Ik had geen jeugd bekend in een interview in de Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. De zangeres was zelfs een beetje bang voor haar ouders. Zo durfden ze nooit te vragen naar het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. En ook de stap naar voorlichtingsinstanties durfden ze uit angst voor represailles voor hun ouders niet te zetten. Ik was altijd bang dat ze een bom op me zouden gooien als ik er was. Ze wist eigenlijk al meteen dat ze anders was. Ik was altijd degene die vragen stelde. Vanwege mijn geloof werd geacht eh, overal vertrouwen in te hebben. Maar ik wilde altijd weten waarom. Ja, waarom, zou ik ook zeggen. Inmiddels is ervan overtuigd dat de ouders zich bij de situatie hebben neergelegd. We leven in vrede naast elkaar. Ik probeer hen niet meer te veranderen en zij mij niet, Leg ze uit. We zijn het erover eens dat we het niet met elkaar eens zijn. Ja, dat zijn hele wijze woorden. En dat van Katy Perry. En dat ook zij en haar man afgelopen vrijdag ook aanwezig waren bij het huwelijk van de eeuw... tussen kroonprinsen William en Kate Middleton... heeft deze dame bij terugkomst in de VS het gewone leven weer opgepakt. Nou ja, gewoon. Afgelopen weekend ging ze met een zeven maanden zwangere buik shoppen op deze pumps. Ja, jij kan ze helaas niet zien. Ik heb hier een foto. Die zijn echt hoog. En we hebben het natuurlijk over eh, Victoria Beckham. Samen met haar drie zoons zocht in New York waarschijnlijk naar een cadeau voor hun vader David Beckham. Die zaterdag 36 eh, werd. Dat post het volhoudt op de zeker 10 centimeter hoge pumps verdient een applausje. Zeker met drie van die kleine boefjes om haar heen. Victoria is in juli uitgeteld en haar vierde kindje wordt een meisje. Waarmee een lang gekoesterde wens van het stel in vervulling gaat. Want nu dus scoren ze alleen maar jongens. En dat heeft te maken geloof ik met sokken. is me ooit wel eens verteld. Je met sokken in bed gaat, dan krijg je een, eh, een jongetje. En zonder sokken krijg je een meisje. Nee, ik heb nooit sokken aan, dus vandaar dat ik een dochter heb. Zal het waarschijnlijk aan liggen. En de Jennifer Love Hewitt is weer vrijgezel. Goed nieuws voor de heren. Actrice Jennifer Love Hewitt is weer vrijgezel. Haar relatie met regisseur Alex Bae is binnen een jaar over. De twee leren elkaar vorig jaar kennen in juli. Wat de precieze reden van de breuk is, is niet duidelijk... maar een vriend van het stel bevestigt het nieuws. Ze zien elkaar al even niet meer. Jennifer Love Hewitt is een boek met relatietips... Eh, die een boek met relatietips heeft geschreven. Had eerder al een relatie met acteurs Jamie Kenny... en Ross McCall en zanger John Mayer. En de laatste waar ze nu dan mee uit elkaar is... regisseur Alice Beck. Ik weet niet of je dat ooit wist, maar die hebben elkaar leren kennen. Op de set van eh, Ghost Whisper... Daar zei je de hoofdrolspeelster in. En Justin Bieber, ja, vertel eens iets nieuws over de man. Vertel eens iets niks over de man. Maar hij gedraagt zich kinderachtig in een vliegtuig. Justin Bieber is op zijn plaats gezet door een van de stewardessen... toen hij zich kinderachtig gedroeg tijdens een vlucht. De hostess die aan het werk was op een vlucht van City naar Melbourne... kon er niet om lachen dat Bieber en zijn lijfwacht in het gangpad van Business... naar Academy-sectie stonden terwijl het vliegtuig aan het taxiën was. En was aan passagiers vriendelijk verzocht te blijven zitten. En dat geldt natuurlijk ook voor eh, de rijke luizen en de bekende BN'ers. Je hoort mijn werkplek te respecteren, zei de stewardess. volgens de Australische krant Daily Telegraph begon hij gelijk te blozen. Ik behandel je als een kind omdat jij ook als een kind gedraagt, zei ze. De 17-jarige Bieber bood zijn excuses aan en ging snel op zijn plek zitten. GFM Zandvoort. Straks nog meer nieuws. Als we nog meer nieuws kunnen vinden. Want ik heb al aardig wat verteld, dacht ik zo. Onderweg meteen muziek van uh, Jay Shaw en Little Way, Lauren Bennett komt voorbij. Ina komt nog voorbij. Maar is één van mijn favorieten. De jeugd van tegenwoordig met de eh, sterrenstof. Je gaat hem nu horen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Zaterdagavond. Dance Night. DFM's Nightwalk. Nightwalk Radio. Radio Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk. Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft. Wibbelin was elf, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf, want de slet en ik Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op me lijken. Mijn broeder, vergeet het ding, stap opzij. Ze willen handtekening. Kleine school. Ik kijk omhoog, de pillen worden groot. De wereld is mijn bladjar, op je pips na. Golf de afstand van je hemel lichaam. Ze is van spek. centjes, geen peper, geen zang Totdat hij uit het niks op tv kwam Ineens changed het hele leven, bam Shows in het weekend, geld op de bank Gelukkig aan het stop maar telt nog dan hij wilde proeven van elke soort drank Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang En na een tijdje zat hij crazy in de put Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een mokka prinsesje op mijn bankje Stemklankje, voelt nog steeds brood op een plankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, is echt drankje De is verplaatst, ja Op je polenpips na Gewoon lichaam. Vang je hele lichaam. De waiting for this girl on the battlefield of love. Don't it look like baby Cupid sending arrows from above? Don't you ever leave aside of me indefinitely, not privately and honestly. I'm down like that economy. Yeah. Tezamen met Lil Wayne met Down. En daarvoor de jeugd van tegenwoordig met Sterrenstof. En straks in het tweede gedeelte gaan we een andere plaat draaien van dezelfde formatie. De jeugd van tegenwoordig. Volgens mij hun nieuwste hit. Eh, op het moment wat betreft de hitlijsten. We gaan door met een beetje dance. Want zoals je weet, de Nightwalk. Dance en R&B in de mix op de radio. En dat doen we met uh, Ina zometeen. Met eh, een nieuwe plaat. Ja, een plaat echt waar. Sun gaat ook wel heel lang mee. En eh, toen die eigenlijk oud en uitgeschreven werd in hun eigen land... werd het ene hier eh, in Nederland een mega-hit. Maar ze hebben alweer een nieuwe plaat. Of dat een hit gaat worden, ja, je weet het niet bij de dame. Misschien kan het nog een jaar duren. Maar op dit moment in haar eigen land is dit haar nieuwe hit. Het is Ina tezamen met Juan Magan met Ude Momento. Maar eerst ga je even genieten van de zomerplaat op dit moment. De meest aangevraagde plaat op uh, alle radiostations bijna in heel Nederland. Ik weet niet of die ook in de download, de download top 10 staat.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 Hij doet het samen met Gabriel en Castellon. Barry Royal, Sexy Mr. X, Mr. S on Sex, moet ik zeggen. Kazi Kassa Percussions en eh, de MC is Vika Kova. En in Electric at the Loop hebben we Mel Moreno. Als we verderop gaan kijken, komen we in de Parma. Daar hebben we Latin Lovers vanavond met Baggy Begovic, Under Control, Jasper Klaas, Chris Rock, en de MC is Roga. Ook vanavond in Zand een leuk feest. Hindifest. Artiesten Roepé. Bekend van de hit eh, Tempted to Touch. Punky Dons. Bekend van Sensimilia. En So Much Love. La Fiesta Exclusive. No Mercy. En Eagle Musicians. En de DJ's op het feest in de cent zijn vanavond Sunils Imenso, Praco, Dolly, Sweetex, Gizzy, Pagal, Iri, Chris, Hotdog, Bagwan, Swing, MB, Pipi, Ahmed Magar. De MC is Schizophrenic en Psycho. En de Urban DJ's zijn eh, vanavond Dwayne Urban. Dynam Urban moet ik zeggen, Orlando, Flava en Nick Fouguette. En eh, de DJ's uit Su met zijn Kat en niet. Vanavond dus de Sand Hindi Feest. Ja, ik moet zeggen, ik, eh, die DJ's zeggen me allemaal heel weinig. Maar voor de Hindi uh, en uh, Su-liefhebbers, misschien is het zeker de moeite waard om daar even langs te gaan. Vanavond in eh, de Westerunie hebben we Can You Party? En dat is met René, Marcello, Jurgen, Miss Monica en Peter van Leeuwen. En wat dichter bij huis voeren mensen die van de stevige hardstyle zien eh, houden. En wint patronaat eh, hardstyle zien. En dat is in de Dommelstaal Sentiments, Noise Controllers, Frontliner en Bass Modelers. En in Area 2 de Playboys, Chris Baxter en Ken Bass dat eh, in het patronaat vanavond hardstyle scene. dat duurt tot 4 uur in de ochtend. Straks in de tweede uur meer feestjes. Onder andere wat er allemaal morgen op het strand van eh, Bloemendaal aan de hand is. En ik kan je vertellen, we hebben een feestje in Zandvoort op het strand. Het is nog niet het feest dat ik zeg van, pas bij dit programma. Maar we hebben morgen een feestje. Dat hoor je straks in de tweede uur. We gaan terug naar de muziek hier op de radio. En dat doen we met Nederlands talent. De Appelsets met Licht Uit. 106.9 Radio Nightwalk Nightwalk echt uit mezelf vandaag De duivel die roept mijn naam Hij weet ik luister graag wat hij zegt Dat maakt me blij Heb er een ekel aan om echt zo normaal te zijn Dus ik doe met hem mee en lach met de duivel Niks is verleidelijk, ik weet dat het eigenlijk niet goed is Maar toch doe ik het, ik lach met de duivel En ik heb morgen vastbijt. spijt, dat is mijn verantwoordelijkheid Maar scheid de duivel in Licht gaat uit vannacht We brengen het beest naar buiten Het is enkel nog de duivel die praat Het is de hemel op aard De is hemel op Ik 1 gram wit in een envelop. haal twee Mercedes-Benj's op. Wist die hoe je kent me toch. Dus strictly blood ben een animal. Hot animal, herken je mij niet. Van de fake staat plus 15. En oh ja, dat is mijn wijfje, die gaat min 30. Tegen Voel me losjes, ik ben strak Na de wc, ik heb pap Gele rakken, glaasje put Blikje kristal of putje nap Voel de liefde, doe me vreemd de party in de 301 Lowlands, magneetbar In de caravan, omdat ik yes I can Zing gaat uit vannacht We brengen het beest naar buiten De is enkel nog de duivel die praat Het is de hemel op aarde de David y Bla. That's the aim of mine. Get the planet ik ben boss house, in de house, in de lucht of net de naast Zin in jou, zin in mij, doe ik komen in mijn mij Oké, okay. dag in de bar, elke dag Ach weer alcohol, ik heb een blik vol en in mijn glassen vol Ik heb een Jackie Cola, sterke deuken Maar mijn twee zandboeken maak werk van een binnenziebaan, aan op de Susie Wong Nike, fles, geen Louis Vuitton Vind me niks, daar denk ik veel Waar is het dankje gebleven? In mijn keel In de paradies met een glas op twee Whisky, vodka en een fucked up face Mijn ogen hangen en ze lopen langs Tik, tik zijn. en ze zeggen hoi in de pan In de paradies met een glas te tien En alle chicks zien dat ik voor de assen vind Ik ben een hoe en ik heb een rach gesteen Waar vandaan kom, wat denk je van mijn pas misschien? uit de We brengen het beest naar buiten. De enkel nog de duivel die blijft. Dat is de hemel op Kan het niet aan. roll up, I'll roll up, shorty, I'll roll up, I'll roll up. i roll up. <laughs> uh, it's your anniversary, isn't it? And your man ain't acting right. So you packing your dummy gear luggage up, calling my cell phone, trying to catch a flight. You know one thing straight, I'll be there, girl, whenever you call me. When you at home, that's your man. Soon as you land, you say it's all me ain't all G with him no more, you ain't entertained. Since I met you a couple months ago, you ain't been the same. Not saying I'm the richest man alive, but I'm in the game. As long as you keep it 100, I'ma spin this chain. Whenever you need me, whenever you want me, you know you can call me. I'll be there shortly. Don't care what your friends say. sand surrounding us. He be handcuffing, he should work for them officers. If you rollin', I got a spot where I can put you on this medical and send you home doctored up. You wanna ride with me cause you say that he boring. Wake up, you rollin', cooking eggs in the morning. Ain't scared to spend this money, I know I'll make more of it. First you was in the sky, now you say Whenever you in orbit. Whenever you want me, you know you can call me. I'll be there shortly care what your friends say, cause they don't know me. I could be your best friend, and you be my homie. I ain't gon' flex, but I'm not gon' front. You know if ball, then we all gon' stun. Send her my way, she ain't gotta hold up. Whenever you call, baby, I'll roll up. I'll roll up, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. I'll roll up, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. No matter where I no matter where you are. I'll be there when it's over, baby. Cause I was there from the start. No matter if I'm here, no matter if you're far. All you do is pick the phone up, lady, and I'll be there when you whenever you need me, whenever you want me. You know you can call me, I'll be there shortly. Don't care what your friends say, cause they don't know me. I could be your best friend, and you be my homie. I ain't gon' flex, I'm not gon' front. You know if I ball, then we all gon' stunt. Send her my way, she ain't gotta hold up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Whenever you need me, whenever you want me there Don't care what your friends say, cause they don't know me. I could be your best friend, and you be my homie. I ain't gon' flex, I'm not gon' front. You know if I then we all gon' stun. Send her my way, she ain't gotta hold up. Whenever you call, baby, I'll roll up. I'll roll up, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. I'll roll up, I'll roll up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Dat was muziek van Wiz Khalifa met Roll Up, the P.O. Clean Edit. En daarvoor Nederlands talent, de Appelsets met licht uit. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. The Nightwalk 10 is on now. De Nightwalk 10, wat is er deze week nieuw? Wat is er deze week veranderd in de lijst? Deze week op 10, de enige nieuwe binnenkomen in de lijst. Nieuw binnengekomen op 10, Bob Sinclair. Tezamen met Rafaela Cara met Farlamor. Een plaat die al een paar weken hoort in, eh, in dit programma. Op nummer 9, één plaats gezakt voor Martin Zolvek. Tezamen met Drognet met Hello. Een ex-nummer 1 plaatje in de Nightwalk 10. Deze week op 8, één plaats gestegen voor Chris Brown... tezamen met Benny Benassi met Beautiful People op nummer 7. Eén plaats gezag voor de Party Squad... en Adje, Gers, Jay en Reverse met Ik Ga Hard op nummer 6 deze week. Twee plaatsen gezakt voor Giano versus eh, Anita Meij met Why Tell Me Why. Over foute muziek gesproken. Op nummer 5 deze week blijft staan Ina met Sun is Up. Op nummer 4, drie plaatsen gestegen. Vorige week stond hij nog op 7. LMFAO featuring Laura Bennett en Goonrock met Party Rock Item deze week blijft staan. Snoop Dogg versus David Guetta met Sweat. Op nummer 2 vinden we deze week eh, de plaat waarover gezegd wordt... dat het de zomerhit van 2011 is en wordt. Alexander Stan met Mr. Saxo Beats. Deze week op 1. Nog steeds op 1. Vorige week stond hij ook op 1 en de week daarvoor ook. Alexis Jordan met Happiness. En die ga je nu horen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Nummer 1, Alexis Jordan met het plaatje Happiness. Swedish. Nightwalk 10 is on. Number one. I gotta turn this car around. I never should have left you there. Boy, this traffic is making me sick. Boy, I can't wait to have you near.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 En zo komen we kijken naar het eerste gedeelte van de Nightwalk. We hebben nog twee uurtjes te gaan, dus dat mag de pret allemaal niet drukken. We hebben nog even muziek. Lekkere zomerse muziek. We dachten van de volgende plaat van Bob Sinclair versus eh, Gary Pine met Love Generation. En als er nog tijd over is, uh, Bastel met Gregor's Team. En dan zijn we zo meteen weer bij je terug weer mee bij je terug. Gewoon bij je terug, we het daarop houden. Steek je ook van nieuw op helemaal gezin om een radioprogramma te maken. Dan zijn we nog eh, twee uur lang bij. Met een uur lang nog eh, lekkere muziek. Het beste van dance en R&B. Shownieuws. Party update. Wat voor feesten zijn er allemaal gaande in Zandvoort en Bloemendaal. Zondag overdag. En straks in het derde gedeelte van 11 tot 12. Het beste van dance in de mix. Maar zover is het niet. Nu eerst Bob Sinclair tezamen met Gary Pine met Love Generation. Tot zometeen aan de andere kant van 10 uur. From Jamaica to the world, it's just love.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 Het zijn Jafar Panahi en Mohammed Razulov die in december in Teheran werden veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf, omdat ze in hun films kritiek uiten op het Iraanse regime. Het festival wilde twee regisseurs eren met de vertoning van de films, die zijn vlak voor hun